Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de Amerika Arizona zijn de lichamen geborgen van de inzittenden van een neergestort KLM-lesvliegtuig. De redding verliep moeizaam door het onherbergzame terrein. Aan boord van het vliegtuigje dat donderdag verongelukte waren twee Nederlanders, een piloot in opleiding van 19 en de instructeur van 68. Ook vloog een 25-jarige Amerikaanse veiligheidsfunctionaris mee. Volgens de Federal Aviation Administration is het toestel tegen een rots gevlogen. En Kamp gaat morgenochtend verder met de opdracht die hij van de Tweede Kamer kreeg om de mogelijkheden voor een nieuw kabinet te verkennen. Hij ontvangt eerst PvdA-leider Samson en dan VVD-voorman Rutte. Over Kamps verdere programma is niets bekendgemaakt. Vrijdag sprak Kamp met alle fractieleiders. Duidelijk werd dat het merendeel van de adviezen in de richting gaat van een poging om een kabinet met VVD en PvdA te formeren. Op het circuit van Silverstone in Groot-Brittannië hebben 964 Ferraris een wereldrecord verbroken. Nooit eerder waren er zoveel van de Italiaanse auto's op één plek verzameld. Uit heel Europa waren liefhebbers naar Groot-Brittannië gegaan om mee te doen. De organisatoren hadden er negen maanden over gedaan om alle deelnemers bij elkaar te krijgen. Op het ruim 5 kilometer lange circuit reden de auto's voorzichtig bumper aan bumper. De kolonne werd aangevoerd door Formule 1-rijder Felipe Massa. Het oude record stond op naam van een Japanse Ferrari Club. Die wist in 2008 490 auto's bijeen te brengen. Het weer vanuit het westen meer bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Overdag bewolkt en af en toe wat regen. In het zuidoosten blijft het grotendeels droog en is er ook zon.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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Allergy is an on. Shut it. Big up yourself. Let's talk about with Julie right now, yeah, you hear West side. You got your Julie, I got my Julie. Anybody else who down a Julie, I need to get one.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 From me head down to me coolie. Uh, woman, you turn me on uh, with your big love Uh, Julie, you got the sweet uh, When me touch it, uh, with me coolie you turn me on with your big Babylon. A to the L to the I to the Izzy. J to yeah. the E to the to the H to the A double Jizzy. boys get busy A to the L to the I to the to the to the H to the A double boys get busy. You know me love it, truly. From my head up to my coolie. Uh man, you turn me on hey, with your big Babylon. Hey, me Julie, you got the sweet spot. Right. When me touch it with me coolie, uh, uh, that's right.